Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Als er een nieuw steunpakket komt voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis... moeten er strengere voorwaarden gesteld worden. Dat vinden GroenLinks en de PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen. GroenLinks-leider Klaver wil ook dat grote bedrijven die bonussen aan topmensen geven... geen steun meer krijgen. Volgens hem is het belastinggeld bedoeld voor de doorbetaling van lonen... en moet het dus niet bij aandeelhouders terechtkomen... De huidige steunmaatregelen gelden tot 1 juli. Door de paniek op de financiële markten zijn de dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen diep weggezakt. Ze zitten rond of zelfs onder de 85 procent. Dat is ver verwijderd van de 100 procent, waarbij een fonds genoeg geld in kas heeft om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen doen. Samen verloren de pensioenfondsen in het eerste kwartaal 77 miljard euro aan vermogen. Dat de dekkingsgraad zo laag is, betekent niet dat de pensioenen direct flink gekort worden. Het belangrijkste meetmoment voor die beslissing is aan het einde van het jaar. Basisschoolleerlingen mogen vanaf mei weer geleidelijk naar school. Dat staat in het advies van de deskundigen die het kabinet adviseren over de coronamaatregelen, meldt RTL Nieuws. Het zou gaan om kleine groepen verspreid over de dag. Bronnen melden aan de NOS dat basisscholen wel eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen... voordat ze daadwerkelijk open kunnen. Een unicum in Amerika, de prijs voor een vat olie uit dat land is negatief. Bedrijven betalen om het op te pompen. De daling heeft alles te maken met de termijncontracten voor mei, die vandaag aflopen. Dat zijn contracten voor olie die volgende maand wordt geleverd. De olieprijs voor volgende maand ligt wel alweer hoger. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 4. Overdag veel zon bij 14 tot 21 graden.